7 uur. Door negens met het NOS-journaal. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg roept Iran op om af te zien van verder geweld en provocatie. Een nieuw conflict is in niemands belang, zei hij na een spoedvergadering van de NAVO in Brussel. Vorige week liquideerde Amerika de tweede man van Iran, generaal Soleimani. Iran waarschuwde direct daarna voor een ernstige vergelding. Volgens Stoltenberg steunen de NAVO-lidstaten de actie van Amerika... en zijn ze het erover eens dat Iran geen kernwapen in handen moet krijgen. Later deze week praten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken... over de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en ChristenUnie... en een groot deel van de oppositie, in totaal 76 zetels. De meeste partijen willen in elk geval knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden. Aanleiding is de uit de hand gelopen jaarwisseling... waarbij hulpdiensten werden belaagd. En ook zijn er meer vuurwerkslachtoffers dan een jaar geleden. Afgelopen oud en nieuw waren het er zo'n 1300. In de Chinese miljoenenstad Wuhan zijn tientallen mensen besmet... met een mysterieuze longziekte... Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is niet duidelijk wat de oorzaak is en om wat voor ziekte het gaat. Vermoedelijk is het een griepvariant. Maar het staat volgens de Chinese autoriteiten vast dat het geen vogelgriep is. Ook gaat het niet om SARS, het virus waardoor in 2002 en 2003 700 mensen omkwamen. En verder is ook het MERS-virus uitgesloten. De man die vrijdag in het Drentse Paterswolde agenten zou hebben beschoten... blijft nog zeker twee weken in de cel. Bij de schoten raakte niemand gewond. De burgemeester heeft het huis in Paterswolde waar werd geschoten laten verzegelen. Het weer, eerst nog opklaringen. Vannacht volgt regen. Morgenochtend begint nevelig. Al zijn er vooral in het westen ook opklaringen. Later af en toe zon.